Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In steeds meer landen worden Omicron-gevallen vastgesteld. De nieuwe coronavariant is nu ook in Canada ontdekt... bij twee mensen die onlangs in Nigeria waren. De VS heeft net als veel Europese landen extra maatregelen genomen... vanwege de coronavariant. Het land blokkeert vanaf vandaag de toegang voor vrijwel alle buitenlanders... die de afgelopen twee weken in Zuidelijk Afrika zijn geweest... Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk de Omicron-variant is. Duizenden mensen zijn zonder enig bewijs van fraude op een zwarte lijst van de Belastingdienst terechtgekomen. Daardoor zijn ze in financiële onzekerheid gestort, schrijft NRC op basis van een nog niet gepubliceerd onderzoek. Bij 750 huishoudens werden de toeslagen zonder duidelijke reden stopgezet. De marechaussee heeft op Schiphol een echtpaar aangehouden dat uit een quarantainehotel was ontsnapt. In het hotel in Bad zitten positief geteste reizigers uit Zuid-Afrika. Het gaat om een man uit Spanje en een vrouw uit Portugal. Ze zaten al in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken. De twee zijn overgedragen aan de GGD. Het quarantainehotel wordt beveiligd. Hoe de man en vrouw konden wegkomen is niet bekend. Volgens de Marechaussee is er sprake van een misdrijf... en bepaalt het Openbaar Ministerie wat er nu verder gaat gebeuren. Er komt meer grensbewaking bij de kustgebieden van Nederland, België en Frankrijk. Dat hebben EU-landen afgesproken na het bootongeluk bij Calais afgelopen week. Daarbij kwamen 27 migranten om het leven toen ze probeerden met een rubberbootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Er is nu afgesproken dat een vliegtuig van de Europese grensbewakingsdienst Frontex vanaf 1 december gaat patrouilleren langs de kustlijn. Ook moet het moeilijker worden om aan bootjes te komen. Het weer, het kan licht vriezen met lokaal kans op mist en gladheid. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral aan de kust is kans op een enkele bui.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 I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet is right. get dancing. dance some more. Come on, get up out of your seat. just You're gonna make me faint, I like it at all. Let's get it on now, let's get it on now, la, la. When I see you dancing, I'ma like, ooh, la, ooh la, la, la. You were looking fancy, I'ma like, ooh, la, ooh la, la, la. You got it going on, you got it going on, oh yeah. Let's get it on now, let's get it on now. Give me that ooh, la, ooh, la.